en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland staat er economisch best aardig voor. Dat zegt het Centraal Planbureau. De economie groeit, vertelt mijn collega Nick van de economieredactie. Een groei van 1,7 procent dit jaar. Dat is iets minder dan dat het Centraal Planbureau eerder had gedacht, maar niet heel veel minder. En ze zeggen eigenlijk draait de economie nog best wel goed. Oké, bedrijven investeren minder, maar mensen hebben meer geld om te besteden, omdat de lonen over het algemeen stijgen. De koopkracht stijgt, we geven met z'n allen meer uit en daardoor daardoor groeit de economie. En wat je dan ook ziet is dat de armoede daalt dit jaar en volgend jaar. Nadeel is wel het eh, zwarte randje daarbij dat de mensen die in armoede zitten... dat voor hun de problemen wel groter zijn. De brand in een zwembad in Domburg in Zeeland is nog niet onder controle. De brandweer heeft moeite met blussen omdat ze het gebouw niet in kunnen vanwege instortingsgevaar. Er komt ook veel rook vrij. Badmeester Pim was net aan zijn werkdag begonnen toen het misging. Ik stond klaar om eh, de torenschoot te gaan maken bij ons en uh, eh, toen in brandalarm af. Toen zijn we z'n allen eigenlijk gaan kijken waar het allemaal was. Eh, ik was in de sauna gaan kijken en daar stond een van de sauna's in de fik. Die was helemaal aan het branden. En eh, ik kwam allemaal rook uit het dak. Toen hebben we met z'n allen gelijk besloten om de brandweer te bellen en eh, te ontruimen. Het voorzorg zijn ook een paar huizen in de buurt ontruimd. En de opbouw van Bospop in Weert is in volle gang. Voor het eerst staat er een tribune op het festivalterrein... en gaat het nachtprogramma tot drie uur door. En er is volgens de organisatie nog meer nieuw. We waren van plan om een schuur te bouwen. Nou, die was constructief niet helemaal in orde, dus die hebben we af moeten zeggen. En daar hebben we nu een hele mooie spiegeltent voor. Eh, dus met een mooi terras ervoor. En ze zijn er wat nieuwe dingetjes. Eh, we zijn ieder jaar bezig om het eh, veld zo optimaal mogelijk te maken dat we een goede sfeer krijgen. De headliners op Bospop dit weekend zijn Snow Patrol, Simple Minds en The Black Keys. Het weer komende uren steeds meer zon. 21 graden in het noorden, 26 in Limburg. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam staat 4 kilometer file... tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10. Op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en afrit AMC... 9 kilometer file, kwartier vertraging. A10 Watergaasmeer richting Koenplein... tussen Amsterdam over Amsterdam en knooppunt de Nieuwe Meer...